love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.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 Op het wereldkampioenschap honkbal voor vrouwen in Venezuela heeft Hongkong zich teruggetrokken. Dat gebeurde nadat een van de speelsters van Hongkong vrijdag in de wedstrijd tegen Nederland door een kogel in haar been was getroffen. De wedstrijd werd gehouden op een militaire basis en het is nog onduidelijk waar de kogel vandaan kwam. Het incident betekent veel gezichtsverlies voor de Venezolaanse organisatie. De andere landen blijven wel op het toernooi dat na het incident werd stilgelegd. De Verenigde Naties luiden de noodklok over de, nood, over de voedselsituatie in Niger. Na een lange periode van droogte is de oogst daar mislukt. 7,3 miljoen mensen hebben nu honger. Hulporganisaties zeggen dat de situatie erger is dan in 1973... toen duizenden mensen in Niger door honger omkwamen. Het gebrek aan voedsel treft niet alleen mensen, maar ook het vee. Dat is vooral in het noorden en midden van het Afrikaanse land te zien, waar overal karkassen liggen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft 70 miljoen euro nodig om de hongersnood in Niger te bestrijden. Bij een vermoedelijk Amerikaanse luchtaanval in Pakistan zijn twaalf doden gevallen. De raketten kwamen neer in een plaats in een regio bij de grens met Afghanistan. Daar strijden veel militante moslims tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. De Amerikanen voeren vaker raketaanvallen uit op moslimstrijders in de regio... maar ze hadden dat niet meer gedaan sinds de overstromingen in Pakistan. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van de Zweedse stad Helsingborg wordt pas na het weekend vlot getrokken. De lading papierrollen kan alleen met een drijvende kraan van het schip worden gehaald. En zo'n kraan is er op zijn vroegst begin volgende week. De Oekraïense kapitein van de Flinter Forest is aangehouden. Hij had te veel gedronken. Het weer vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en gaat het van het zuidoosten uit regenen. Het wordt een graad of 20. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij